De man zat in de laatste fase van zijn tbs-behandeling. Hij is veroordeeld voor een geweldsdelict. En de vrouw zat ter observatie in de kliniek. Zij moet in oktober voorkomen, ook voor een geweldsdelict. Justitie wil niet zeggen of er een relatie tussen de twee bestaat. Israël laat drie van de zes Turkse schepen uit het hulpconvooi voor Gaza gaan. De schepen hebben ruim twee maanden in Israëlische havens aan de ketting gelegen. Het hulpconvooi van in totaal zes schepen werd eind mei met geweld door Israël tegengehouden. Daarbij vielen negen doden. De veroordeelde pedoseksueel Sietse van der Vee mag weer in Eindhoven gaan wonen. Burgemeester Van Gijzel had hem een gebiedsverbod voor heel Eindhoven en voor onbepaalde tijd opgelegd, maar de rechtbank vindt dat buiten proporties. Van der Vee is veroordeeld voor ontucht met twee Turks-Nederlandse jongens. Van Gijzel is bang voor onrust omdat de familie zou zinnen op eerwraak. Informateur Opstelten denkt drie weken nodig te hebben voor de onderhandelingen over een kabinet. Hij moet een regeerakkoord tussen VVD en CDA sluiten en een gedoogakkoord tussen die twee met de PVV. Volgens Opstelten zal PVV-leider Wilders bij alle gesprekken aanwezig zijn en mogelijk krijgt Wilders ook invloed op de personele invulling van het kabinet. In Pakistan zijn meer dan 4 miljoen mensen getroffen door de aanhoudende moessonregens en overstromingen. Dat meldt de VN. Pakistan kampt met de ergste overstromingen in 80 jaar. Inmiddels zijn 1500 mensen omgekomen, vooral in het bergachtige noordwesten van het land. Zeker 350.000 mensen zijn geëvacueerd. De verwachting is dat de hevige regen de komende dagen nog aanhoudt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien.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 getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. I And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still, I'm lying to my girl, I do it.